met het NOS-journaal. Staatssecretaris Van Ark heeft een nieuw voorstel om arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen. Een eerder plan kreeg veel kritiek. Van Ark wil nu onder meer dat arbeidsgehandicapten die in deeltijd werken... en niet genoeg verdienen om boven de uitkeringsgrenzen uit te komen... 15% van hun maandinkomen bovenop hun uitkering mogen behouden. Voor werkgevers moet het daarnaast makkelijker worden om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Ze krijgen loonkostensubsidie. Er is zo goed als zeker een Kamermeerderheid voor CETA... het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. De ChristenUnie was gisteren en vandaag in het debat kritisch... maar zegt nu tevreden te zijn met extra garanties van minister Kaag. Ze heeft toegezegd zich in te zetten voor meer controles op voedsel dat uit Canada komt. Met de steun van de ChristenUnie is er een nipte meerderheid in de Tweede Kamer. De linkse partijen willen dat er opnieuw over het verdrag wordt onderhandeld. PVV en Forum voor Democratie vinden dat Nederland zijn soevereiniteit opgeeft met het verdrag. Een derde van de scholieren zit in het derde jaar van de middelbare school... op een ander niveau dan hen aan het einde van de basisschool is geadviseerd. Dat meldt de NOS. Ruim een kwart van de leerlingen zit op een hoger niveau... dan hen in eerste instantie is geadviseerd. Ruim 10% zit juist op een lager niveau. Rond deze tijd krijgen achtste groepers het advies voor de middelbare school. Dat een derde van de leerlingen boven of onder het basisschooladvies scoort... hoeft niet te betekenen dat het advies destijds verkeerd was. Een kind kan namelijk nog grote stappen maken, aldus dus onderwijssociologen. En FC Den Bosch moet de komende twee thuiswedstrijden... deel van de tribune gesloten houden. De club krijgt de straf vanwege racistische uitlatingen... van supporters aan het adres van Excelsior-speler Mendes Morera in november. Den Bos heeft zelf al aan 18 mensen een stadionverbod opgelegd vanwege het incident. Het weer, vanavond kans op een bui. Vannacht is het droog. Lokaal kan er een mistbank ontstaan. Morgen is het droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeers. van der van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar 170 kilometer file. Het is een drukkere avondspits dan gebruikelijk. Heeft vooral te maken met het slechtere weer. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op sommige ook een kwartier. Meer dan een kwartier ben je kwijt op de A4. Den Haag-Amsterdam tussen knopen De Hoek en de Nieuwe Meer een half uur. Op de A4 richting Den Haag tussen Schiphol en Roelof Aansveen zo'n 20 minuten. A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 een kwartier. Bergingswerkzaamheden nu op de A9 ook maar Amstelveen. Tussen Hoeverdorp en Amstelveen 35 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verder richting Diemen tussen Amstelveen en Weesp 20 minuten vertraging. Op de ring Amsterdam tussen Amsterdam, Slotermeer en Knopend meer zo'n 20 minuten vertraging.